met het NOS-journaal. In Zuid-Korea zijn de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. De verkiezingen volgen op de afzetting van president Jung... die een half jaar geleden een politieke crisis veroorzaakte... toen hij eenzijdig de militaire noodtoestand uitriep. Zijn partij dreigt nu het presidentschap te verliezen. En waarschijnlijk wordt de winnaar vanavond bekend. In Nigeria is het dodental na de overstromingen van vorige week opgelopen tot boven de 200. Nog zeker 500 mensen worden vermist. Volgens de BBC zijn de reddingsacties gestaakt... omdat de autoriteiten er niet van uitgaan dat er nog iemand in leven is. Vorige week donderdag werd de stad Mokwa in het westen van Nigeria getroffen door urenlange regenbuien. Het kabinet wil geen harde regels voor overheden instellen voor het gebruik van Amerikaanse clouddiensten. Wel gaat de overheid proberen meer clouddiensten uit Nederland en Europa in te kopen, zegt staatssecretaris van Digitalisering Sabo. Nederlandse overheden gebruiken in toenemende mate Amerikaanse clouddiensten. Kleinere Europese leveranciers maken bij aanbestedingen vaak weinig kans. NSC en GroenLinks PvdA wilden een minimumpercentage instellen voor Nederlandse of Europese cloudleveranciers. Maar daar ziet de staatssecretaris niets in. Yves Berendsen heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn nummer Terug in de Tijd werd vorig jaar het meest gedraaid in Nederland. Het meest succesvolle Nederlandse nummer internationaal was Alibi van Sef Dalisa. De prijzen werden afgelopen avond uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Eerder werd al bekend dat Martin Garrix de Gouden Harp kreeg. De Lifetime Achievement Award ging naar Jacqueline Govaart. En Boudewijn de Groot ontving de Lennart Nijgprijs. prijs het weer nog. Vannacht is het helder. Komende dag eerst zon, later meer bewolking. Aan het eind van de middag ook in het westen wat lichte regen.